Zit van der Linde met het NOS-journaal. Duizenden inwoners en toeristen op La Palma worden geëvacueerd na een vulkaanuitbarsting op het Canarische eiland. De eruptie begon zondagochtend met een reeks aardbevingen. Op zeven verschillende plekken stroomt lava uit de vulkaan. Duizend inwoners en 500 toeristen zijn al geëvacueerd. Dat aantal kan volgens Spaanse media nog oplopen tot 10.000. Ongeveer 200 Nederlanders die via reisorganisatie TUI op het eiland vakantie vieren zouden niet in gevaar zijn, laat de organisatie weten. Een groep van 21 mensen die op de Nederlandse evacuatielijst staan... is vanavond vanuit Kabul aangekomen in Qatar, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om de vierde evacuatievlucht vanuit Afghanistan sinds de sluiting van het vliegveld. Na een negatieve coronatest mogen de evacuees doorreizen naar Nederland. Hoeveel mensen in Afghanistan nu nog in aanmerking komen voor een evacuatie naar Nederland is niet bekend. Eind augustus ontstond een enorme chaos op het vliegveld in Kabul... van mensen die het land wilden verlaten na de snelle opmars van de Taliban. De regeringspartij Verenigd Rusland lijkt op basis van de eerste uitslagen de winnaar van de Russische parlementsverkiezingen te zijn. De staatstelevisie meldt na de eerste exit poll dat Verenigd Rusland zo'n 45% van de stemmen heeft gehaald. Gedurende de verkiezingen kwamen er bij onafhankelijke waarnemers duizenden meldingen van fraude binnen. Verenigd Rusland heeft nu ook al een meerderheid in het parlement. Vooraf zei president Poetin te hopen op zo'n meerderheid. Het parlement dat nu wordt gekozen zit er nog als Poetin in 2024 een nieuwe termijn als president wil binnenhalen. Het weer nog. Lokaal kan nevel of mist ontstaan vannacht. Het koelt af naar 9 graden.